Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Voorlopig hebben we nog geen nieuw kabinet. Informateur Hamer, die de afgelopen weken gesprekken voerde met de partijleiders... is net met haar eindrapport gekomen betekent niet dat het formeren voorbij is, zegt verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Ik zou nou niet meteen willen zeggen dat dit betekent dat er schot in de zaak kan komen. Ze zijn nu 97 dagen bezig en een kabinet is eigenlijk nog geen stap dichterbij gekomen. Het plan is nu dat VVD-leider Rutte en Kaag van D66 hun plannen op papier gaan zetten. In de hoop dat andere partijen daar zo enthousiast van worden dat ze toch nog willen meewerken. Ook in Nederland heeft iemand na een vaccinatie met Janssen te maken gekregen met trombose en een laag aantal bloedplaatjes, meldt het bijwerkingencentrum. Het is een hele zeldzame, maar wel gevaarlijke bijwerking die ook in Amerika al was vastgesteld. Als het aan werelderfgoedorganisatie UNESCO ligt, is het Australische Great Barrier Reef in gevaar en moet het koraalgebied ook dat stempel krijgen. Dat komt omdat het rif door klimaatverandering hard achteruit gaat. In Australië zijn ze er niet zo blij mee, omdat zo'n stempel ervoor zou kunnen zorgen dat er minder toeristen naartoe komen. En wie denkt dat van ruilen huilen komt, moet even opletten. Dat geldt namelijk niet voor Mike. Hij begon op 1 januari met het ruilen van een Pokémon kaart, een Charmander. En toen ging het snel. Iedere keer waren het eh, kleine stapjes die wel vooruit gingen. Maar bij een PlayStation 4, dat was na zes keer ruilen volgens mij. Toen begonnen mensen me wel serieus te nemen en echt massaal te volgen eigenlijk. Zijn einddoel komt daarmee in zicht. Dat is een Porsche Carrera. Tot nu toe heeft hij een Opel. Het weer. Mix van wolken en zon. In het zuiden misschien ook een buitje. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen is het ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan meerdere files op de A9 door ongelukken. Van Diemen naar Alkmaar heb je een kwartier oponthoud tussen Amstelveen en Aalsmeer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is ook een ongeluk gebeurd.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 Eres posible, no chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. see that light in the morning shining down on me.